4 uur in Montserrat met het NOS-journaal. Het Witte Huis twijfelt of de foto's van het lijk van Bin Laden moeten worden gepubliceerd. Belangrijke Amerikaanse politici hebben geëist dat de foto's moeten worden vrijgegeven. Zij vinden het belangrijk dat iedereen het bewijs kan zien dat Bin Laden echt dood is. De komende dag zal de Amerikaanse regering een besluit nemen over publicatie van de foto's. Inmiddels is bekend geworden dat de codenaam van de operatie tegen Bin Laden Geronimo was. President Obama, de legerleiding en de chefs van de inlichtingendiensten konden de operatie live volgen via satellieten. Eerst hoorden ze het codewoord Geronimo en toen wisten ze dat Bin Laden was gevonden. Even later hoorden ze Geronimo Ekia, enemy killed in action, en toen wisten ze dat Bin Laden was gedood. Amerikaanse politici zijn sceptisch over de rol van Pakistan bij de zoektocht naar Osama Bin Laden. De Pakistanse regering moet bewijzen dat ze echt niet wist... waar de Al-Qaeda-leider zich schuilhield, zegt het prominente senaatslid Joseph Lieberman. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat Bin Laden Pakistanse helpers moet hebben gehad... maar wilde niets zeggen over de mogelijke rol van de Pakistanse overheid. Die heeft inmiddels toegezegd dat er een onderzoek komt... naar de vraag waarom de Pakistanse inlichtingendienst Bin Laden niet kon vinden. De VN-veiligheidsraad heeft de dood van Osama Bin Laden verwelkomd. De raad spreekt van een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen het terrorisme. Hackers hebben toch bankgegevens van gebruikers van het PlayStation-netwerk gestolen. Dat maakte Sony bekend na een onderzoek naar een cyberaanval van vorige maand. Eerder zei het elektronica-bedrijf nog dat de gegevens van gebruikers versleuteld en dus onbruikbaar waren. Van bijna 25 miljoen gebruikers van het game-netwerk zijn persoonlijke gegevens gestolen. Daarnaast hadden de hackers ook toegang tot een oude database uit 2007... en daarin stonden de bankgegevens van tienduizenden klanten uit een paar landen, waaronder Nederland. Sinds de aanval half april heeft Sony het PlayStation-netwerk afgesloten. En dan het weer, heldere nacht, minima 5 graden aan zee... tot iets boven nul in het oosten. Overdag is het opnieuw zonnig, het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op 1. Met het anker. Ja, goedemorgen, ga ik maar zeggen. Het is 4 uur in de ochtend. En wij hebben net eh, twee mooie uren in de Nacht op één achter de rug... waarin we hebben gesproken over eh, vrijwilligerswerk... over het helpen van andere mensen. En eh, geholpen worden door andere mensen. En we hebben af en toe hele... Nou, soms al even pijnlijk verhaal gehoord van iemand die ontzettend eenzaam is... en eigenlijk wacht tot iemand hem even eens een keertje aanspreekt... en met hem, met hem een praatje aanknoopt en een beetje op weg helpt. Eh, ook gave verhalen van iemand die op dit moment aan het werk is... in een tankstation ergens aan een weg eh, in Nederland. En die heeft een vriendin die zwaar drugsverslaafd is... en is eigenlijk het hele traject met haar meegelopen om af te kicken. Uh, Beppie uit Rotterdam die een straatfeest organiseert. en toch Frans die op een buurtbus reist, rijdt in de kop van het Holland. Allemaal mooie verhalen en daar ben ik erg blij mee. Ik ben iedereen, wil iedereen even bedanken die heeft meegedaan en die heeft gebeld. En al diegenen die hebben geluisterd, ik hoop dat u er ook een mooie nacht mee heeft beleefd. En we gaan nu langzamerhand uh, wakker worden met, eh, met lekkere muziek. Als u zo eens eh, naar de radiowekker kijkt, ik, moet er echt uit? Ja, u moet er misschien wel uit. Maar misschien dat u nog even één plaatje blijft liggen... en dat u daarna uw tanden gaat poetsen of daarna het koffieapparaat aanzet. Of misschien denkt u van, nou, vier uur, ik moet nu maar eens een beetje gaan slapen. Dan draaien wij nu lekkere muziek voor u. Wij beginnen met, ik dacht, Backman Turner Overdrive. Looking out for one. us. Keep looking out for number one. That's me, I'm looking out for. Takes a man to suffer say om er doorheen te praten. Die prachtige, mooie laatste klanken van Englishman in New York van Sting. En daarvoor draaiden we nog Flower Empty Tree. Ehm, en we gaan nu verder met een, een klassiekertje. Mr. Mister met Broken Wings. você. walking on the dark side of the evening top stage.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 En daarvoor draaiden we City of Black and White van Matt Kearney. En dat is een, uh, vond ik een mooie plaat. Het is voor mij ook nieuw, dus die ga ik ook eens even wat uh, naluisteren. Maar hij is al wel weer een, eh, een jaartje oud, ongeveer komt uit 2010. We komen even op het punt dat we wat rust nemen. Dat wij ons eens even bezinnen op een klein eh, stukje tekst uit een plaat die we straks gaan draaien. Eh, we hebben hier een eh, korte vertaling van, van de plaat die zo komt. En dat is als volgt. Ik heb heel wat rondgezworven en altijd keek ik neer op iedereen. Mensen, ik vond ze nep. Ze waren op een plek die ik niet kon bereiken. Ik heb iemand als jou nodig met wat je weet en hoe je praat. Maar je loopt nog undercover over straat. Ik heb iemand nodig. Het is de eerste couplet, of eigenlijk is twee coupletten uit eh, de plaat van eh, Laura Jansen die we zo gaan draaien. En ehm, dat is, even zien, Use Somebody.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 Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers on the cover of the street. You know that I could use somebody. Nou, Jansen heeft deze plaat eh, later eh, opgenomen. En het is eigenlijk een cover van weer een andere plaat. Een hele mooie vertaling volgens mij van eh, een plaat van Kings of Leon, zeg ik even uit mijn hoofd. En er wordt instemmend geknikt door de technicus. En daar vaar ik blind op als het gaat om platenkennis. We gaan luisteren naar deze ontzaglijk mooie plaat met een hele mooie rustige uitvoering van Laura Jansen van You Somebody.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 little bit of happiness, yeah. Dat was uh, Happiness van Jonathan Jeremiah. Wat een eh, mooie, mooie plaat is het weer van hem. Zeven jaar lang draaide hij nachtdiensten om de opname van zijn muziek te kunnen bekostigen. Ik weet ongeveer wat dat is. Tenminste om nachtdiensten te draaien, niet om muziek op te nemen helaas. Eh, begin 2011 uh, verscheen zijn debuutplaat A Solitary Man. En eh, het is een hele mooie mix van folk met soul. En het is meest geïnspireerd door het werk van onder andere Nick Drake, Cat Stevens en James Taylor. Nou, dat zijn namen. Dat, eh, ik vind toch dat het weer heel erg anders klinkt. Ik vind uh, mooie, mooie luisterplaten. Daarvoor draaiden wij eh, Try Ja Love van Third World. En daarvoor dus de nachtgedachte bij Laura Jans met You Somebody. Wij gaan verder met een heerlijke zoete plaat van Hot Chocolate. It started with a kiss. I'm don't decay. It's got to get away from here fast. Enemies breathing down my neck, trying to grab a hold and make me wreck. High on my tail, trying to make me feel. Trying to take the wind up out of my sail, trying to roll me off this road. Zo, dat was dus Steve Winwood met Valerie. En dan kom je erachter dat je zo'n kind van deze tijd bent... dat je denkt, hé, hey, dat is toch dat plaatje van Eric Prits. Die man heeft inderdaad in 2004 een ontzettend lekker houseplaatje gemaakt. Laten we daar heel eerlijk over zijn. Ehm, hij heeft gevraagd aan Steve Winwood of hij eh, samples mocht gebruiken uit deze plaat, Valerie. En toen Steve Winwood hoorde wat Eric Pritz aan het maken was... vond hij dat zo gaaf en vond hij het zo mooi... dat hij het allemaal opnieuw heeft ingezongen voor hem... om het nog beter te laten klinken. En het is dan ook een behoorlijke zomerhit geweest in 2004. Daarvoor eh, draaiden wij nog Sean McDonald met Eyes Forward. En wij gaan nu eh, lekker luisteren naar Treintje Oosterhuis met Everything Has Changed. Hm. pride. your Father and Friend van Alan Clark. En het was met zijn vader inderdaad. En het swingt, het swingt als weet ik niet wat. En daarvoor draaiden wij nog het eh, Treintje Oosterhuis met Everything Has Changed. Haar uh, nieuwe single uit nou, 2011, dus dit jaar. Ehm, we zijn alweer eh, aan het eind van een uur nacht op één gekomen. We gaan zo even naar het journaal luisteren. En nou, daarna komen we terug met nog meer lekkere muziek. En tegen de klok van half zes of net daarna de rubriek Focus op de Wereld. Maar nu eerst gaan wij naar het journaal.